nu dat niet door de Eerste Kamer komt plan moet 3 miljard euro opleveren. Afgelopen dinsdag haalde de Eerste Kamer een streep door het pensioenplan. De oppositiepartijen denken dat mensen te weinig pensioen kunnen opbouwen, geen premieverlaging krijgen en dat de jongere generaties slechter af zijn dan de oudere generaties. Ook zetten ze vraagtekens bij de uitvoerbaarheid. Het wordt gemakkelijker om een vergunning te krijgen voor een aanbouw of een uitbouw van het huis. Het kabinet heeft ingestemd met een plan van de minister Schultz, Blok en Kamp. Bijvoorbeeld een dakkapel of een extra kamer moeten sneller te realiseren zijn. Ook wordt het gemakkelijker om af te wijken van het bestemmingsplan. Dan kunnen lege kantoren worden gebruikt voor studentenhuizen of seniorenflats. Het Rijk gaat meer mensen in vaste dienst nemen in lagere loonschalen. Het gaat om 2500 banen in de beveiliging en de schoonmaak en bij post- en couriersdiensten. Bedrijven die voor het Rijk werken zullen nog eens 850 mensen in vaste dienst nemen. Minister Blok benadrukt dat deze maatregel het kabinet geen geld kost. Het gebeurt allemaal met de bestaande budgetten. Veel van de betrokkenen werken nu met een tijdelijk contract. En vaak is onzeker of het contract wordt verlengd. De Italiaanse oud-premier Berlusconi wil zijn celstraf voor belastingfraude laten omzetten in een taakstraf. Dat kan in Italië bij alle veroordeelden van 70 jaar of ouder. Het duurt waarschijnlijk een half jaar voordat duidelijk is of Berlusconi inderdaad een taakstraf krijgt. De oud-premier is veroordeeld omdat zijn bedrijf Mediaset bij de aankoop van filmrechten de belastingen heeft ontdoken en zwart geld heeft witgewassen. Het weer bewolkt met regen of motregen. In het noorden even droog, maar wel een harde noordoostenwind. Morgen vooral in het noorden regen. Elders eerst mistig en later ook wat zon. Het wordt dan 12 graden. Dit was het en... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staat in totaal 220 kilometer file. Ik noem de files van 6 kilometer en langer. Op de A4 hoogvliet richting Vlaardingen voor knooppunt Ketelplein 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen op de A20. A4 van Den Haag naar Amsterdam voor Rijn Dijk, 5. A4 van Vlaardingen naar Hoogvliet voor de Benelux-tunnel is de weg dicht. dat komt door een ongeluk. Alleen de linkertunnelbuis is open. Dan de Koentunnel, de A10 West richting Den Haag, is dicht na een ongeluk. Op de A15 vanuit Europort staat tussen Rozenburg en Spijkenisse 10 eh, kilometer. Dan de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Ridderkerk en Sliedrecht West 10. De andere kant op tussen Gorkum en Sliedrecht 8. De A16 van Breda naar Rotterdam tussen Ridderkerk en Knopen Terbrechtseplein 10. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda tussen Maasluis en Spaanse Polder 10 door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.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 Call the police, there's a madman around. Running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, a dead end world. With the East End boys and West End girls. In a West End town, a dead end world. the East End boys and West End girls. the sun. Some saw the smoke. Some heard. A long way around Before you know it, you'll be lost and found Living in sunshine with the shades rolled Streisand. Barbara Streisand. Thank you. percent. Barbara Streisand.